Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft een man aangehouden voor de vermissing van het meisje van 10 uit Rotterdam. Ze werd vanmorgen in goede gezondheid gevonden nadat er vannacht een Amber Alert was uitgegeven. Het meisje was sinds gistermiddag niet meer gezien toen ze vanuit haar huis naar een winkel ging, maar daar niet aankwam. De man die nu is aangehouden wordt verdacht van het onttrekken van het meisje aan het bevoegd gezag. Over de woning waar het meisje werd gevonden is nog weinig bekend. Op foto's is te zien dat het huis in Rotterdam verzegeld is. In Steenwijk wordt nog altijd gezocht naar een vermiste jongen van acht. Hij verdween gisteravond. Volgens regionale oproep Oost speuren gespecialiseerde zoekteams en honderden vrijwilligers mee. De politie maakt zich vanwege de weersomstandigheden grote zorgen om de jongen en vraagt mensen in de buurt om in schuurtjes, tuinen en onder afdakjes te zoeken. De brandweer in Steenwijk zocht mee in het water en onder het ijs. Tot nu toe zonder resultaat. In de woning in Leiderdorp is gisteravond een vrouw omgekomen bij een geweldsincident. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie nog niet. Voor de dood van de vrouw is een man aangehouden. Het is niet duidelijk wat de relatie tussen die twee is. In Pakistan zijn acht mensen omgekomen bij een gasexplosie op een huwelijksfeest. Onder de doden is ook het pasgetrouwde stel. De ontploffing was in een woning in Islamabad waar dat huwelijksfeest werd gehouden. Waarschijnlijk ging er iets mis met een gasfles. Door de explosie stortte het huis grotendeels in. Ook vier naastgelegen gebouwen raakten beschadigd. Elf mensen konden levend onder het puin vandaan worden gehaald, onder wie twee kinderen. De gewonden liggen in het ziekenhuis. Het weer, het is bewolkt en droog, temperaturen van 0 tot min 4. Het KNMI heeft voor vannacht code oranje afgegeven vanwege ijzel. Het geldt voor het hele land, behalve Zeeland. Morgen bewolkt en wat regen en dan wordt het 3 tot 7 graden.